Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Truss heeft haar excuses aangeboden voor wat ze fouten noemt in haar belastingplannen. Ze erkent dat haar premierschap niet perfect is geweest, maar ze pijnst er niet over om terug te treden, zegt ze tegen de BBC. Partijgenoten, de oppositie en de media speculeren wel over haar vertrek. Truss heeft een zware dag achter de rug in het Britse lagerhuis. Daar maakte de nieuwe minister van Financiën Hunt bekend... dat hij bijna al haar belastingmaatregelen terugdraait. Die plannen leiden tot een ongekende waardedaling van het Britse pond... en een diepe politieke crisis voor Truss. De gemeente Amsterdam heeft de kermis in Osdorp drie uur eerder gesloten vanwege onrust op het terrein. Bezoekers staken gisteren en ook vandaag illegaal vuurwerk af en gooiden dan mee naar agenten. Er zouden de hele avond knallen te horen zijn geweest. Ook vochten er mensen en was er sprake van agressie naar hulpverleners. Omdat het na sluitingstijd onrustig bleef, hebben agenten charges uitgevoerd. De treinen tussen Bergen op Zoom en Vlissingen rijden weer. Het treinverkeer lag stil nadat een trein afgelopen ochtend in Bergen op Zoom was ingereden op een bus die stil stond op het spoor. Daarbij raakte niemand gewond. De buschauffeur is verdacht in de zaak en hij wordt later verhoord. Tussen Roosendaal en Bergen op Zoom rijden nog wel bussen in plaats van treinen. De Sri Lankaanse schrijver Shehan Karunati Laka is dit jaar de winnaar van de Booker Prize. Hij krijgt die prestigieuze prijs voor zijn satirische roman The Seven Moons of Mali Al-Maida. Het boek gaat over een Sri Lankaanse oorlogsfotograaf... die doodontwaakt in de onderwereld en binnen een week zijn eigen moord moet oplossen. Karunati Laka kreeg het idee voor de roman na het einde van de burgeroorlog in zijn land in 2009. Het weer op veel plaatsen is er mist of dichte mist. In Limburg valt er wat regen. Het is een graad of 9. Het blijft de komende uren nog mistig op veel plekken met bewolking. Alleen in het uiterste noorden schijnt de zon.